Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Jongen zomer terecht bij een therapeut. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang. Hoewel de rechter zo'n cursus oplegt, zijn er lange wachtlijsten, soms wel van een jaar. Gemeenten zijn sinds twee jaar verantwoordelijk voor het verstrekken van de forensische hulp. Volgens de krant zijn de gemeenten daar nog onwennig in. Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en organisaties voor jeugdpsychiatrie erkennen het probleem en zeggen dat er na de zomer wordt overlegd hoe het beter kan. De Venezolaanse president Maduro heeft fel gereageerd op de sancties die de Verenigde Staten tegen hem hebben aangekondigd. Hij noemde president Trump een keizer en zegt dat hij de grondwetswijziging niet annuleert. Zondag konden Venezolanen een nieuwe raad kiezen die de grondwet gaat herzien en die volgens de oppositie de president meer macht geeft. Washington sprak van nepverkiezingen en zette Maduro op een zwarte lijst waardoor zijn spaartegoeden in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen niet handelen met de socialistische president die door het Witte Huis een dictator wordt genoemd. Bij Shell in Pernis is afgelopen avond bij het spoelen van de leidingen het gevaarlijke gas fluorwaterstof vrijgekomen. De brandweer heeft de hele tijd water op het lek gespoten om te voorkomen dat het gas zich kon verspreiden. Het lek werd rond 1 uur door werknemers van Shell gedicht. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor omwonenden geweest. Bij metingen in de omgeving is de stof niet aangetroffen en ook bij Shell zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Brancheorganisatie LTO Nederland is geschrokken van het grote aantal pluimveehouders met fipronil in hun eieren. Het gaat om zeker 30 bedrijven. Fipronil is een antiluizenmiddel en kan onder meer schade veroorzaken aan de lever, nieren en schildklier. De NVWA heeft uit voorzorg 180 bedrijven laten sluiten.